Na de massale herdenkingsdienst van gisteren in Los Angeles... werd de kist met de overleden popster door zijn broers het stadion uitgedragen... en vervoerd naar een onbekende plaats. Bij de herdenkingsdienst in het Staples Center waren tal van beroemdheden. Familieleden onder wie Michaels dochter Paris Catherine, zijn broer Marlon en verschillende vrienden spraken het publiek toe. Door een ongeval is de snelweg A28 in de richting van Zwolle naar Amersfoort ter hoogte van Strand Nulde afgesloten. Bij het ongeluk zijn meerdere voertuigen betrokken. Over de toedracht is nog niets duidelijk. De politie gaat ervan uit dat de afsluiting de hele ochtend duurt. Automobilisten richting Amersfoort worden omgeleid via de A50 naar Apeldoorn. Intussen staat er een file bij Strand Nulde. Staatssecretaris Bussemaker is geschrokken van de resultaten van een onderzoek naar seksueel geweld. Ze wil dit najaar met maatregelen komen. De Rutgers-Nisso-groep zegt dat seksueel geweld in Nederland schrikbarend veel voorkomt. Een op de drie vrouwen zegt het te hebben meegemaakt. Een op de negen vrouwen zegt ooit te zijn verkracht. De daders zijn vaak partners of ex-partners. In Indonesië kunnen vandaag 176 miljoen mensen naar de stembus voor de presidentsverkiezingen. Het is de tweede keer sinds de val van het Suharto-regime dat de Indonesiërs rechtstreeks een president kiezen. Algemeen wordt rekening gehouden met een herverkiezing van president Widodo. In alle peilingen ligt hij, ligt hij ver voor op zijn concurrenten. De koninklijke marechaussee heeft vijf mannen opgepakt vanwege mensensmokkel. De verdachten haalden mensen uit Iran naar Nederland. Hier kregen de Iraniërs valse documenten en een ticket... waarna ze via Duitse luchthavens doorreisden naar Groot-Brittannië en Canada. Met de mensensmokkel was veel geld gemoeid.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 ZFM. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that, Yep, yep, yep, yep, yep. Boom, boom, boom. Gotta get that. Boom, boom, boom. Gotta get that. Boom, boom. that boom, boom, boom, boom, boom. Yo, I got that hit to beat the block.